En dat is nu lang niet altijd het geval. De dopingautoriteit wil dat het internationale antidopingbureau WADA... het medicijn alsnog op de lijst van verboden middelen zet. Met name schaatsers zouden de hormonen slikken om af te vallen. Rond het middaguur wordt bekend of er nieuwe maatregelen worden genomen vanwege de droogte in Nederland. Er geldt nu nog droogtefase 1, wat inhoudt dat er een watertekort dreigt. Als wordt besloten dat het fase 2 wordt, dan volgen maatregelen. Welke dat zullen worden is onduidelijk, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een sproeiverbod of het dichthouden van de sluizen. Tesla heeft de afgelopen kwartalen een recordverlies geleden van ruim 700 miljoen dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Toch is Tesla positief. De omzet steeg met meer dan 40 procent. En het bedrijf belooft dat er de komende kwartalen winst zal worden gemaakt als er geen onverwachte tegenslagen zijn. Aandeelhouders reageerden positief op de cijfers. Op Hawaii zijn de stoffelijke resten aangekomen van 55 militairen die tijdens de Koreaanse oorlog zijn gesneuveld. Op de basis Pearl Harbor was een ceremonie waar vicepresident Pence bij was. De resten van de militairen zijn vorige week door Noord-Korea overgedragen aan de Verenigde Staten. De repatriëring was een van de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim heeft gemaakt met president Trump op de top in juni. Het weer, de zon gaat volop schijnen. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. In het noorden wordt het zo'n 27 graden.